Jelle Visser met het NOS-journaal. Het memo van Pieter Omzicht is gelekt door iemand uit zijn eigen omgeving. CDA-partijvoorzitter Mannix van Rij heeft dat gisteravond gezegd in een Zoom-vergadering... na een gesprek met Omzicht. Dat meldde het ANP in het Nederlands Dagblad. In dezelfde Zoom deelde CDA-leider Hoekstra met honderden CDA-leden... persoonlijke informatie over de gezondheidssituatie van Omzicht. ANP en Nederlands Dagblad waren toegelaten tot het digitale gesprek. Volgens het CDA was dat niet de bedoeling. In München zijn gisteravond meerdere voetbalfans gewond geraakt... door een protestactie van Greenpeace... vlak voor de EK-wedstrijd Duitsland-Frankrijk. Greenpeace vloog met een paraglider boven het stadion... maar de bestuurder raakte de kabels van de zogeheten zwevende camera... en scheerde rakelings over het publiek. Daarna raakte hij de grond. Twee toeschouwers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Greenpeace wilde met de actie aandacht vragen voor het milieu. De milieubeweging heeft inmiddels excuses aangeboden. Volgens Greenpeace was er een technische storing en moest de bestuurder een noodlanding maken. Tien grote banken mogen van de Europese Commissie niet meedoen aan het EU-herstelfonds vanwege machtsmisbruik in het verleden. Het gaat onder meer om JP Morgan, de Citigroup, Barclays en Deutsche Bank. Er zitten geen Nederlandse banken tussen. Voor het EU-herstelfonds leent de Europese Commissie miljarden op de internationale kapitaalmarkt. De uitgesloten banken hebben zich volgens de Commissie in het verleden schuldig gemaakt aan misleiding, zoals het beïnvloeden van wisselkoersen. En de Tweede Kamer wil dat Siewert van Liende en zijn zakenpartners... het geld dat ze verdiend hebben aan hun deal met de mondkapjes terugstorten. De Kamer nam een motie van denk aan... waarin staat dat de drie zich op oneigenlijke gronden hebben verrijkt. Ze krijgen het verzoek om 28 miljoen euro terug te geven aan de belastingbetaler. En dan het weer. Vannacht is het helder en zo'n 13 graden.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 Yo, Beyonce, Free, MC Light, y'all ready? Let's put it down for the clubs. mission. Make you wait for we have a religion. Playboy, holla at me later. Don't you know I'm managed by a validator? I'm a exterminator. I look good, so hate me, hater. Me and my girls drinking, where's the waiter? Cheating guys already pledging. Ladies' night, don't suffocate us. If touch us, be an altercation. One missy, use a personator. I got so much ice, I even scared Jacob. Beyonce, MC like free. Missy, put it down on the beat. Party people, it's a good decision. We gon' show you how to fight temptation. I'm just fighting temptation. Gotta full control. Yeah, it's very tempting. club, free gully, no doubt. See this real deal player staring dead in my mouth. He got his crew, but I got mine too. Send a note to my table like, what, what you gonna do? High game got him spreading me out. In my ear, drop tears how he left his spouse. And oh, tonight's car's an impressive house. He wanna run up in, I ain't no regular route. Me and the girls, we ain't stressing out. We ain't birds, we ain't hitting south. Them one nighters that's dead is out. Pillow talk on the creep, what you said is out. I get cheddar to help me do whatever. No beef with Dennis Edwards, but I fight temptation. I'm not saying I don't like temptation. I'm just looking for the right temptation, you know. I'm just fighting temptation. Control. never party before. I hit the door, the dudes hit the floor. Sweet, they messing with the brown sugar queen, fighting temptation like Layla Ali with the one two. Let me show you what the hun do when I come through with the butter dip crew neck. Show me that you got my back. Love me from where you at. I got eyes up over my shoulder. If you should decide to get closer, well then this dance is straight over. I'm gone and Missy's Testarossa. Be cool, that's what free say.